Anouk Thijssen met het NOS-journaal. De Britse premier Cameron heeft een parlementair onderzoek aangekondigd naar de bankensector in het land. Aanleiding is het schandaal rond de Barclays Bank. Britse en Amerikaanse toezichthouders gaven de bank vorige week een boete van 360 miljoen euro voor het knoeien met de rentetarieven voor de internationale geldmarkt. Barclays zou onder meer een te lage rente hebben opgegeven om zo een betrouwbaardere indruk te maken. Topman Marcus Agius van Barclays is vanwege het schandaal opgestapt. De verkoop van 80 Nederlandse tanks aan het Indonesische leger gaat definitief niet door. Minister van Defensie Shamsuddin zegt in de krant Jakarta Post dat Indonesië 100 Duitse tanks aanschaft. De verkoop van Nederlandse tanks had ongeveer 200 miljoen euro moeten opleveren. In de Tweede Kamer waren er bezwaren tegen omdat Indonesië de tanks zou kunnen inzetten tegen de eigen bevolking. De Europese beurzen zijn nog steeds positief gestemd na de eurotop van vorige week. De AEX sloot met een winst van bijna 1% op 311 punten. Dat is de hoogste stand in Amsterdam in ruim twee maanden. De beurzen van Londen, Frankfurt en Parijs gingen nog iets meer omhoog dan in Amsterdam, ondanks een tegenvallend cijfer over de Amerikaanse industrie. Beleggers lijken er nog steeds van overtuigd dat door de besluiten op de EU-top de kans kleiner is geworden dat Italië en Spanje binnenkort Europese noodsteun nodig zullen hebben. In Madrid wordt vanavond het Spaanse voetbalelftal gehuldigd dat in Oekraïne Europees kampioen is geworden. Het team wordt eerst ontvangen door koning Juan Carlos. Daarna volgt een rij door de straten van Madrid. En daar hebben zich al tienduizenden Spanjaarden verzameld om de spelers toe te juichen. Het weer, vanavond en vannacht droog, met vooral in het westen bewolking. Het koelt af tot 12 graden aan de kust, tot 8 graden in het oosten van het land. Morgen vooral in het westen veel bewolking en overal kans op een bui. De dagen daarna stijgt de temperatuur naar 25 graden.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 Down to Isla Vista, where police felt so harassed, they called the special riot squad the Jackson State, brother. Learn not to say nasty things about Southern policemen's mother. Nothing much was said about it, and really next to nothing done. Ja, ja, een hele goede avond en hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van Golden CFM. een hele speciale dan. Ja, gezellig toch? ja, gezellig. Het, wordt wel gezellig. Mogen de luisteraars het weten? Ik denk het wel. Hè? Ja, nou, jawel. Van mij jawel. wel. Eh, Daan Lefferts is vanavond, ik moet eigenlijk zeggen Daniel natuurlijk. Nee, nee, nee Die, eh, ja, nee, Daniel Lefferts heet zo eentje officieel. Oké, Die eh, is vanavond, ja, voor het laatste keer mijn, mijn technicus, tenminste ik mag hopen van niet, maar hij gaat vooralsnog gaat hij op de maandagen eh, dat er uitzending is, gaat hij eh, een cursus volgen tot portier. Ja. En dat gaat hij dan eh, uitoefenen bij Café 4. eigenlijk min of meer het, het, thuiscafé van alle DJ's en techneuten van CFM. En dat gaat hij doen dus. hij wordt vervangen in de komende tijd. Hoe lang duurt het dan? Dik een half jaar tot een jaar. Nou, kun je nagaan zit ik een jaar zonder je gewoon. Ah joh. Nou, nou goed, oké. We, we, hebben gewoon rubberen Robbie. Nee, <laughs> zilveren Robbie. <laughs> hebben we eh, bereid gevonden om hem te vervangen. Ja. Dus die hoort hij vanaf de volgende keer. Dat is dan vandaag over twee weken. Ja. Robbie Harms die eh, gaat eh, mij bijstaan met de techniek. Eh, ik heb het al eens eerder gezegd, ik wil het niet, ik kan het niet en ik zal het niet leren ook, want dan ben ik gewoon het haasje voor de volgende keren. Goed, we begonnen met een, een nummer en dat, eh, ja, ik, alleen de kenners weten het. Het was een nummer van de Beach Boys. En dat is niet bepaald de stijl die we zojuist hoorden van de Beach Boys. Maar het was het toch Dat was een lekker nummer. Ja, toch lekker hè. Ik heb geprobeerd om wat, wat nummers voor jou uit te zoeken dan. Oh, gezellig. Lijkt me leuk. Uh, dat, eh, ja, het zal niet meevallen. Want eh, ik heb hier in eh, bijna acht jaar, want november is het acht jaar dat we dit doen. Heb ik regelmatig gehoord, oh dat vind ik wel een lekker nummer. Oh dit vind ik een lekker nummer. Ja, dan moet je het wel onthouden. Misschien had ik het wel moeten noteren eigenlijk. Eigenlijk wel. Eigenlijk, wel. Eigenlijk, wel. Eigenlijk wel. Goed, we gaan verder met de volgende drie nummers. Uh, de eerste is van uh, Creedence Clearwater Revival, Someday Never Comes. Daarna Melody van Greenfield en Cook, een eh, oude Nederlandse band. Ja, duo eigenlijk. En the Witch Queen of New Orleans van Redbone. Uh, ik heb dus vanavond, laat ik nog even erbij zeggen, alleen maar nummers uit het jaar 72 meegenomen. Ik heb geen flauw idee waarom. Ik had er gewoon zin in. Ja, lijkt me leuk. Jij was er toen nog niet? Nee, ik was er toen nog niet. Nee, was ik er bang ja. voor eigenlijk. Maar ja, ik laat het lekker horen. goed, Goed, veel laat horen. het maar horen dan. Lost in the corner of a big and crowded square Then he played a melody Soft and warm like a symphony It's so very close to me That melody oh, eyes what he has been through he played a song that seems he's happy to. Still I hear the melody, soft and warm. Ehm, de Witch Queen of New Orleans. En dat was Redbone natuurlijk uit 72. Eh, en we zien onze grote vriend en medestrijder voor een betere wereld Rob Harms hier aankomen. Dat wordt eh, de, de opvolger eh, voor het komende half jaar tot een jaar van Daniel Lefferts. Uh, goedenavond Rob, leuk dat je er bent. Beetje aan de late kant, dat flikken we niet meer. Ben ik te laat? Nee toch? Dat doen we niet meer, gewoon klaar. Goed, we gaan voor, verder met de volgende drie nummers. Um, de theme van Chef, de film Chef, eh, is van Isaac Hayes. Daarna On The Ride van de Continental Uptight Band. En eh, we beginnen met de Tremolo's. I Like It That Way. that won't come out when there's things all about. Right on. You see, this cat chef is a bad mother. Shut your mouth. I'm talking about, chef. He's a complicated man, but no one understands him but his woman. Hier staat nog niet open, jammer joh. Niet open, jij wel? Nu wel, nu wel. Sta jij niet open? Ja, ik sta nu open, ja. Ja, oké. Okay. ben, je weer goed bezig, Joop? Is toch wel lekker muziek, of niet? Ja, ja, ja. Zie, zie je dat ik er geen moe van snap, van die hele techniek? Nee, nee. Nou, daarom, dat je van tevoren en dat moet je niet uh, eventjes daarom, eh, daarom wil ik allemaal niet... Eh, rare dingen gaan zeggen. Hey, ja, luisteraars, leuke muziek en speciaal ter ere van Daniel Levens, want het is voorlopig zijn laatste uitzending waar hij bij kan zijn. Hij gaat de cursus volgen voor portier, portier moet ik zeggen natuurlijk. En hij heeft er ontzettend veel zin in, toch, Daan? Ja, lijkt mij ja, ja, ja, natuurlijk. Lijkt mij ook, ja. Lijkt me leuk. Ja. Maar goed, eh, voorlopig is hij er niet. En dan gaan we naar uh, Rubber Robbie. Nee, uh, <laughs> zilver, Ja, dat hoorde ik wel aan het begin. Jij denkt, hij luistert niet, hè? ja, mooi wel. <laughs> Nee, Zilver Robbie die gaat, die gaat het voor me doen. Want u weet het, het is helemaal niets voor mij. Goed, volgende drie nummers, heren. A Horse With a Name van de groep America. Dan Aphrodite's Child met Break. En Dr. Hoek en de Medicine Show met Sylvia's Mother Says.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 Ja, de laatste avond. Ja, ja, ja, ja, Vind je het jammer? Of, uh... Ja, het zal toch wel? Ja, wel, wel jammer, maar... Maar nou, je ik, gaat, iets, je gaat eh, iets heel leuks doen daar. Ik, weet wie, wie eh, mijn... Uh, overneemt. En, ja. het, en, dus zit je nou mee te Beurtfreuden? Ik weet nee, niet, nee, nee, die alle nee, Ze zitten gewoon met z'n tweeën te flirtfreuden. Echt waar zelfs Harms zit er om te lachen, maar dat is gewoon echt waar. Dit was eh, dan eh, Sylvia's Mother van Dr. Hook en de Medicine Show. En daarvoor een schitterende Demi Roussos, vind ik, eh, van Aphrodite's Childs met Break. We gaan naar de suite. Een beetje nichterok zoals het vroeger heette. Met Papa Joe. Vervolgens Buddy Joe van Golden Earring. En The Summer of 71 van Boland en Bolland. in the marketplace when Papa Joe comes around. you, my tea turned cold. But it didn't matter anyhow, cause the tea was old. Past the edge of my cup, I look through the window. But there's little to see, just the raindrops and me. Oh, it ain't easy you see In my room it's quite a mess How I miss you you'll never guess And the people on the sidewalk I just let them talk You always never see them walking past the door You love the snowflakes in the winter and so much more will make that summer of 69. Holland en Hier kan je echt heel lekker bij wegzwijmelen. Als je de zomer eh, van 71 meegemaakt hebt, was een prachtzomer. Uh, u luistert eh, nog voor nog een paar minuten naar Golden CFM, het gouden programma van de lokale radio hier in Zandvoort, CFM. En het is, ja, ik blijf het zeggen, de laatste uitzending voorlopig dat Daniel Leverts mijn technische, technicus is. En eh, Rob Harms, die nog steeds met Wordford bezig is, die gaat hem vervangen. Dat flikken we niet de volgende keer, hè, Rob, dat weet je. Nee, nee, nee. nee, <laughs> nee, Oké, okay, dat is het goed. We gaan nog eventjes eh, wat lekkere muziek draaien. Het, eh, ja, nog maar een paar minuten. We gaan eerst draaien even Me and Mrs. Jones van Billy Paul. In ieder geval American Pie van Don McLean. En misschien nog een klein stukje van Sylvia van Focus. Dank u wel voor uw aandacht en graag tot over twee weken. dan zijn we weer live vanuit de studio op de hoek van het Gasthuisplein en de Kruisstraat.